Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De stafchef van het Israëlische leger zegt dat het doel van de inval in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza is bereikt, ook al wordt er nog gevochten. Hij zegt dat een groot aantal leden van Hamas en islamitische jihad is gearresteerd of gedood. Daar zouden ook een aantal hoge commandanten bij zijn. De militaire operatie bij het ziekenhuis begon zo'n twee weken geleden. Het is de tweede keer in de oorlog dat Israël het ziekenhuis is binnengevallen. De vier mensen die vanochtend urenlang werden gegijzeld in een café in Ede zijn inmiddels weer thuis. Na hun vrijlating werden ze eerst opgevangen op het politiebureau. Ze kunnen ook bij de gemeente terecht als ze daar behoefte aan hebben. De gijzelnemer is aangehouden. Het is een man van 28 uit Ede. Zijn motief is nog niet bekend. Hij werd eerder veroordeeld vanwege bedreiging. In Ede worden de komende week twee bijeenkomsten gehouden voor mensen die door de gijzeling zijn getroffen. In Rusland hebben duizenden mensen stilgestaan bij de terreuraanslag in een concertzaal negen dagen geleden. In de buurt van het complex lieten ze bloemen, knuffels en foto's achter ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Eerder werd er een gebedsdienst gehouden in de open lucht. Het is een orthodoxe traditie om een overledene te herdenken op de negende dag na het overlijden. President Poetin heeft de plek van de aanslag in Moskou nog niet bezocht. In Oostende in België zijn bandopnames gevonden van de Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye... die nooit eerder zijn gepubliceerd, heeft de BBC bekendgemaakt. Het zijn 30 tapes met demo's. Het is nog onduidelijk of het onbekende werk op korte termijn alsnog wordt uitgebracht. Dat het werk is opgedoken in België is niet vreemd. Gaye verbleef vanaf begin 1981 een jaar lang in Oostende. Het weer hier en daar kan nog wat regen vallen. Verder droog. Vannacht is er kans op mist of nevel.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 Alleen dan in de Fisher rework met Jammy. En die plaat doet het erg goed. Zelfs in de techno-scene hebben ze daar een eh, iets stevige versie van gemaakt. Onderweg zometeen Dennis Cruz. Maar eerst die de eh, Ibo met All We Need Deep Inside. Een oude gouden klassieker Return of the Base eh, Classics in een nieuw jasje gestoken. Luister maar. donde nació bailando está, El tamborito de sí. estoy a todo asustó. Baile todo este rico son Nightwalk main stage. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. If I, if I, if I found the antidote, if I. was Murmur, Murmur Toots en Lars Masten eh, Maston met uh, Antidote in de klapmix. Uitgebracht op eh, Nervous Records. En daarvoor hoorden we Dennis Cruz met Bonito. Zie je, we hebben antwoord, de Nightwalk. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar Def Rhymes, die is afgelopen week overleden op 53-jarige leeftijd. Zo meldt zijn voormalig platenbaas Notch. De Surinaamse nederlandse rapper die eigenlijk Dennis Bouwman heette. Die kampte al geruime tijd met hartproblemen. En hij is in zijn van familie en vrienden vredig ingeslapen. De artiest moest in het afgelopen jaar drie keer onder het mes voor zijn hart... Had een motortje dat voor de bloedsomloop in zijn lichaam moest zorgen. Ik heb die motor in mijn hart als overbrugging tot het moment dat ik een donorhart krijg. Vertelde hij vorig jaar nog in een podcast bij Real Talk op, uh, op Funex. En eh, door, door, complicaties mocht het helaas niet zo ver komen. Zo eh, reageerde de familie afgelopen maandag. En ja, ik weet niet of je hem gekend hebt, maar fantastische man. Ik heb er een paar keer mogen meemaken. Voor zijn optreden zit hij gewoon, eh, zat hij gewoon in het publiek. En zat hij een beetje raar te doen. Sommige mensen dachten, hoe de fuck is dat? Wat doet die man raar? En maakt rare opmerkingen. Ja, dat was Def Rhymes. En eh, ja, hij is er helaas niet meer. En eh, ja, geld was er ook niet. Dus ze hebben een crowdfunding eh, opgestart. En daar is gelukkig genoeg geld binnengekomen. En voor zijn begrafenis. Dus helaas, Def Rhymes is niet meer op 53-jarige leeftijd overleden. En Ruby Carter, dat is de jongste dochter van Beyoncé... heeft voor het eerst muzikaal samengewerkt met haar moeder. De stem van het zesjarige meisje is te horen op het nummer Protector... dat gisteren uitgekomen, op de gisteren uitgekomen countryplaten Cowboy Carter dus eh, moet je maar even googlen en even luisteren wat je ervan vindt. Zesjarige dochter Ruby Carter, de jongste eh, dochter van Beyoncé en Jay-Z. Die hoor je gewoon ook zingen. Zit in de familie, hè. En uh, hardstyle-artiesten Showtag en Ruler... die staan dit jaar op de mainstage van Defcon One. Ook populaire artiesten als Brandon Hart, Sub-Zero Project... en Dual Damage zijn op de line-up te vinden. En Defcon One die start op zaterdag 27 juli. jij liet juli, maar juni moet ik zeggen. Met artiesten als Soundrush en Mad Dog. En op vrijdag opent Randy de mainstage. Later staat ook Showtex daar geprogrammeerd. Het eh, DJ-duo is voor het eerst sinds 2008 weer op het festival te zien. De mainstage wordt vrijdag afgesloten op de Friendscore artiesten... Eh, door de Friendscore artiesten eh, Cevo. Dus eh, ja, weet je dat ook weer, hebben ze antwoord, The Nightwalk. Wat dacht je van muziek? DJ Holtijd met It's the Inside That Counts.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 And this is my house, and you make me happy. So this is your point. time. Right now, on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. Every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Warming up voor jouw stapavond. Voor de muziek van Jay Vegas met Love Drug in de Hatiras remix. En daarvoor een white labeltje Your Point. En zo wordt het even tijd voor de, party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaat op deze zaterdag de laatste zaterdag van de maand, 30 maart. En natuurlijk zoals altijd beginnen we met Escape in Amsterdam. Met het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check even de website escape.nl. Met natuurlijk de line-up die wordt verzorgd door niemand minder dan onze eigen zijn Raimundo. En staat ook achter de deks Raimundo vanavond.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 En voor meer informatie, de afgekorte letters thrwbck.nl of r.nl. Daar vind je al die informatie. En nog een wekelijks feest in de Melkweg vanavond. Encore en vanavond Encore Throwback Special. Begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is de home of hip-hop en eh, RB. Voor meer informatie, check de website aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl. En het is hosted bij Leroy. En wie er allemaal komen, dat moet je allemaal meemaken. Check het uh, vanavond dus in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore. En ja, het is paasweekend, hè? extra lang weekend. Voor sommigen begon die gisteren al, Goeie Vrijdag. En maandag is natuurlijk tweede kerstdag. En het hele weekend is het natuurlijk feest. En onder andere Awakenings had vandaag overdag een feestje. En eh, ja, dat is eh, bijna voorbij. Duurt nog tot 11 uur. Maar Easter Saturday by Night. Dat begint om 11 uur. Duurt tot half acht in de ochtend in de Westergasfabriek. En dat is natuurlijk techno-muziek. Als je, als je een beetje bekend bent met Awakenings dit is allemaal techno. En voor meer informatie check de website awakenings of Westergasfabriek. Met onder andere, eh, wie komen er allemaal? Eh, Grace Dahl, Future 666, DPF DJ, Dex J, Klank, Koensla en Richter Live. En die zal eh, optreden het laatste uurtje van half zeven tot half acht. Dus hè, maar het hele weekend Awakenings in de Westergasfabriek. Het is vanmiddag al begonnen om 1 uur. En tot zover de party update, Moet weer een beetje koffie drinken. Ja, koffie in de late <laughs> avond, ja. Of thee, maar eh, het keeltje doet het niet zo goed meer, We gaan door met muziek. Sap Junior met What I Keep. Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. God made me funky. Oh yeah. Yeah, you know, God made me funky. move on, groove on. Before you get loosed on. You know God made me funky.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 van Lowen, eh, ja, wat zeg ik? Low Steppa en eh, Crushy. Ja, dan kwam iemand de studio binnen. Ik werd even afgeleid. Met uh, eh, Boeleroek. En daarvoor de Foo met Da Funky. Dus en zo werd even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair? In de clubs, op de streams, op de radio. En natuurlijk op de indoor festivals. En binnenkort hebben we natuurlijk weer outdoor festivals. Want de voor je het weet, het is bijna april, hè, maandag. Dus eh, dan wordt het wat warmer, hopen we. Minder regen. En dan hebben we weer leuke feestjes buiten. De Nightwalk 10 deze week op 10. Shermanology met You Got Me. Op 9, Fisher and Attic met Take It Off. Op 8, Mozart met Jealous. Op 7, de plaat die je zojuist hoorde, Low Steppen. En Corsi met, uh, eh, Crusty moet ik zeggen, met Boelerhoek. Op 6, Dennis Cruz met Bonito. Op 5, Idris Elba met La Trompetta. Op 4, Nick Morgan met Super Part 3. Op 3, Aibo met All We Need Deep Inside. Op 2, War met Lowrider. de Cole Watson remix. En deze week nog steeds op 1. David Peng en Ofayo met uh, Satisfied. En op vele verzoeken gaan we die dan ook echt draaien.